Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël wist al een jaar dat Hamas plannen had voor een grote terroristische aanval, schrijft de New York Times. De inlichtingendienst had een document van 40 pagina's van Hamas in handen... waarin het plan om Israëliërs te vermoorden en te ontvoeren in detail werd beschreven. Maar Israëlische functionarissen beschouwden dat als te ingewikkeld en onrealistisch. In juli hield Hamas een intensieve training van een dag... vergelijkbaar met wat er op 7 oktober gebeurde. Ook toen nam Israël dat niet serieus, schrijft de New York Times... omdat Hamas verder niet de indruk wekte een oorlog te willen uitlokken. Surinaamse oud-president Bouterse hoort op 20 december... of hij definitief wordt veroordeeld voor de decembermoorden. Hij kreeg eerder 20 jaar cel en wacht nu in vrijheid op de uitspraak in hoger beroep. OM eist opnieuw 20 jaar tegen de 78-jarige Bouterse die nu oppositieleider is. Bij de decembermoorden in 1982 werden 15 mensen gemarteld en gedood in Fort Zeelandia in Paramaribo. Het waren tegenstanders van het militaire regime van Bouterse. Na de uitspraak van het Hof van Justitie op 20 december is daar geen beroep meer mogelijk. De GGD Zeeland maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad in de provincie. Minder dan kwart van de Zeeuwse kinderen krijgt alle prikken tegen ziektes als mazelen en polio. Dat is het laagste percentage van Nederland en ver onder de RIVM-norm van 90 procent. Een uitbraak kan daardoor ernstige gevolgen hebben, zegt de GGD. Veel Zeeuwen weigeren vaccinatie om godsdienstige redenen. Maar sinds corona is er vooral onder niet-gelovigen de vaccinatiegraad fors gedaald. De Zeeuwse GGD wil dat de gemeente onderzoeken hoe de weigeraars beter kunnen worden bereikt. Het weer, weinig wind, kans op mist. Bijna overal vriest het 1 tot 5 graden. Overdag kan langs de noordkust een enkele winterse bui vallen. Elders is het droog en wisselend bewolkt en het wordt niet warmer dan 0 tot 2 graden.